Dit is les 41 van uw cursus Geprogrammeerd Levend Spaans. We beginnen deze les met het leren van de regelmatige vormen van de... Pretérito imperfecto. Eerst een werkwoord op ar. Zegt u de volgende voorbeelden eens na. Compraba. Compraba. Ik kocht. Comprabas. Comprabas. Jij kocht. Compraba. Compraba. Hij zij u kocht. Comprábamos, comprábamos, wij kochten. Comprabais, comprabais, jullie kochten. Compraban, compraban, zij kochten. U kocht. U hebt het wel gezien. De stam van een werkwoord op ar met regelmatige vormen van de... Preteritum perfecto. Krijgt de volgende uitgangen. Aba, abas, aba, abamos, abais, aban. Zelfs een werkwoord met een tweeklank zal ons geen problemen opleveren. In de vormen van de... Preteritum perfecto. Komt namelijk geen tweeklank voor. We gaan het zelf proberen met het wederkerend werkwoord... Despertarse zegt u de volgende persoonsvormen direct in het Spaans. Ik werd wakker. Me despertaba. Jij werd wakker. Te despertabas. Hij, zij, u werd wakker. Se despertaba. Wij werden wakker. Nos despertábamos. Jullie werden wakker. Os despertabais. Zij werden wakker. U werd wakker se despertaban. In de oefening hierover geeft u de Spaanse zinnen weer in de vormen van de... Pretérito Imperfecto. Een voorbeeld. Er staat... Siempre me levanto a las siete. Altijd sta ik om zeven uur op. U zet de zin in de... Pretérito imperfecto. Siempre me levantaba a las siete. Altijd stond ik om zeven uur op. Mi padre siempre se acuesta muy tarde. Mi padre siempre se acostaba muy tarde. Mis hermanos siempre alquilan un coche en España. Mis hermanos siempre alquilaban un coche en España. ¿Compras las naranjas siempre en el mercado? ¿Comprabas las naranjas siempre en el mercado? Siempre almorzamos en este restaurante. Siempre almorzábamos en este restaurante. ¿Laváis los platos siempre después de la cena? ¿Lavabais los platos siempre después de la cena? Durante las vacaciones siempre visito muchos museos. Durante las vacaciones siempre visitaba muchos museos. Er volgt nu een voorbeeld van de regelmatige vormen van de... Pretérito imperfecto. Van een werkwoord op R. Zegt u eens na. Comía. Comía. Ik at. Comías. Comías. Jij at. Comía. Comía. Hij, zij, u at. Comíamos, comíamos, wij aten. Comíais, comíais, jullie aten. Comían, comían, zij aten, u at. De stam van het werkwoord krijgt in deze vormen de volgende uitgangen. Ia, ias, iamos, iais, iang. Dezelfde uitgangen krijgt eveneens een regelmatig werkwoord op ir. Zegt u weer eens na. Escribía. Escribía. Ik schreef. Escribías. Escribías. Jij schreef. Escribía. Escribía. Hij, zei u, schreef. Escribíamos. Escribíamos. Wij schreven. Escribíais. Escribíais. Jullie schreven. Escribían. Escribían. Zij schreven. U schreef. En nu dan de toepassing van het geleerde in de praktijk. Zet elk van de volgende Spaanse zinnen in de vormen van de... Pretérito imperfecto. Een voorbeeld. Er staat Pedro siempre tiene mucho dinero. Pedro heeft altijd veel geld. U zet de zin in de... Preteritum imperfecto. Pedro siempre tenía mucho dinero. Pedro had altijd veel geld. En nu aan de slag. Cada día vuelvo a casa antes de las cinco. Cada día volvía a casa antes de las cinco. Cada mañana se abren los almacenes a las nueve. Cada mañana se abrían los almacenes a las nueve. ¿Bebes siempre tanto? ¿Bebías siempre tanto? Cada mes recibimos los folletos de la Oficina de Turismo. Cada mes recibíamos los folletos de la Oficina de Turismo. ¿Hacéis las excursiones siempre por la mañana? ¿Hacíais las excursiones siempre por la mañana? En el norte del país siempre llueve mucho. En el norte del país siempre llovía mucho. We stappen nu over van de regelmatige vormen naar de onregelmatige vormen. Van alle werkwoorden die wij al kennen, hebben er maar drie een onregelmatige... pretérito imperfecto. Namelijk ser, zijn, ir, gaan en der, zien. In deze les zullen we ser en ir behandelen. Zeg de volgende werkwoordsvormen eens na. Era. Era. Ik was. Eras. Eras. Jij was. Era. Era. Hij, zij, u was. Éramos. Éramos. Wij waren erais, erais, jullie waren, eran, eran, zij waren, u was. En nu het werkwoord ir. Zegt u weer na. Iba, iba. Ik ging. Ibas, ibas. Jij ging. Iba, iba. Hij, zei u, ging. Íbamos. Íbamos. Wij gingen. Ibais. Ibais. Jullie gingen. Ibang. Ibang. Zij gingen. U ging. Voordat we deze werkwoordsvormen gaan toepassen, leren we er een nieuw woord bij. Het Nederlandse woord toen is in het Spaans... Cuando. We kennen dit woord al in de betekenis van wanneer. Dan gaan we nu oefenen met een nieuwe stof. Zet de werkwoorden van de volgende Spaanse zin telkens in de juiste vorm van de... Pretérito imperfecto. Cuando yo era pequeño, iba a la escuela cada día. Toen ik klein was, ging ik elke dag naar school. Nosotros. Cuando nosotros éramos pequeños, íbamos a la escuela cada día. Tú. Cuando tú eras pequeño, ibas a la escuela cada día. Ricardo. Cuando Ricardo era pequeño, iba a la escuela cada día vosotros Cuando vosotros erais pequeños, ibais a la escuela cada día. Mis hermanos, cuando mis hermanos eran pequeños, iban a la escuela cada día. Nu weer een paar nieuwe woorden. Zegt u ze na. Caperucita roja. Caperucita roja. La niña. La niña. meisje. La abuela. La abuela. De grootmoeder. Los padres. Los padres. De ouders. El bosque. El bosque. El lobo. El lobo. De wolf. Peligroso. Peligroso. Gevaarlijk. Alegre. Alegre. Vrolijk. Pasar por. Pasar por. Lopen door. Querer. Querer. Houden van. Liefhebben. Pasar por is een regelmatig werkwoord. We gaan deze woorden oefenen. Lopen door. Pasar por. Rood kapje. Caperucita roja. De wolf. El lobo. De grootmoeder. La abuela. Vrolijk. Alegre. De ouders. Los padres Houden van. Querer. Gevaarlijk. Peligroso. Het meisje. La niña. Het bos. El bosque. Voordat we deze nieuwe woorden in zinnen gaan toepassen, leren we iets over het gebruik van de Spaanse... Preteritum perfecto. Waarvoor bepaalde regels bestaan. Deze tijd wordt gebruikt om een handeling aan te geven die in het verleden aan de gang was zonder een duidelijk begin en einde mee te delen. De preteritum perfecto wordt dan gebruikt bij een beschrijving, bij het aangeven van een gewoonte, herhaalde handeling, en bij gelijktijdige handelingen. Voorbeelden van zinnen met een beschrijving. Zegt u de volgende zinnen na en let goed op uw uitspraak. Caperucita Roja era una niña muy bonita. Roodkapje was een erg mooi meisje. Era también muy alegre y por eso sus padres la querían mucho. Ze was ook erg vrolijk en daarom hielden haar ouders veel van haar. Voorbeelden van zinnen waarin een gewoonte, herhaalde handeling, aangeduid wordt. Su abuela siempre le hacía vestidos muy bonitos. Haar grootmoeder maakte voor haar altijd erg mooie jurken. Cada tarde Caperucita Roja ayudaba a su madre con el trabajo de la casa. Elke middag hielp Roodkapje haar moeder met het huishoudelijk werk. Voorbeeldzinnen met gelijktijdige handelingen. La madre preparaba la comida y la niña hacía el café. Moeder maakte het eten klaar en het meisje maakte koffie. Mientras Caperucita Roja lavaba los platos, su madre limpiaba la cocina. Terwijl Roodkapje de borden afwaste, maakte haar moeder de keuken schoon. Let nu goed op. Un día, cuando Caperucita Roja pasaba por el bosque, encontró al lobo Op een dag, toen Roodkapje door het bos liep, ontmoetten ze de wolf. Bij de handeling die aan de gang was... Caperucita Roja pasaba por el bosque... wordt in het Spaans de... pretérito imperfecto... gebruikt. Voor de onderbreking van die handeling, namelijk... Encontró lobo... geldt echter de... pretérito definido... Deze handeling begon, plotseling, één keer, gebeurde en eindigde in het verleden. Voordat we in de laatste oefening met deze stof gaan oefenen, leren we eerst nog de... Pretérito definido. Van het onregelmatige werkwoord. Decir. Zeggen. Zegt u de volgende persoonsvormen eens na. Dije. Dije. Ik zei, ik heb gezegd. Dijiste. Dijiste. Jij zei, jij hebt gezegd. Dijo. Dijo. Hij, zei u, zij, hij, zei u, heeft gezegd. Digimos. digimos. Wij zeiden, wij hebben gezegd. Digistees. Digistees. Jullie zeiden, jullie hebben gezegd. Dijeron. Dijeron. Zij zeiden, u zei, zij hebben gezegd, u heeft gezegd. Zoals gebruikelijk gaan we het nieuw geleerde oefenen. Maak de volgende Spaanse zinnen compleet door de juiste vorm van de pretérito definido van decir in te vullen. Controleer telkens of u het goed hebt gedaan. ¿Quién lo? ¿Quién lo dijo? Lo tú. Lo dijiste tú. No, yo no lo... No, yo no lo dije. Lo Carlos y Pedro lo dijeron Carlos y Pedro. Carlos y Pedro, ¿lo vosotros? Carlos y Pedro, ¿lo dijisteis vosotros? No, nosotros no lo... No, nosotros no lo dijimos. We zijn alweer toe aan de laatste oefening, waarin we de leerstof van deze les gaan herhalen. Zegt u de gegeven zinnen in het Spaans en controleert daarna zorgvuldig uw antwoord en uw uitspraak. Bij het weergeven van de Nederlandse zinnen in de verleden tijd neemt u er rustig de tijd voor om te bepalen of u de Preteto imperfecto. Ofwel de... Preteto definido. Moet gebruiken. Toen Roodkapje klein was, woonde ze met haar ouders in een dorp dicht bij het bos. Beschrijving. Cuando Caperucita Roja era pequeña, vivía con sus padres in un pueblo cerca del bosque. Elke week ging het meisje haar grootmoeder bezoeken en ze hielp met het huishoudelijk werk. Herhaling. Cada semana la niña iba a visitar a su abuela y ayudaba con el trabajo de la casa. Terwijl de grootmoeder het eten klaarmaakte, maakte Roodkapje de slaapkamer schoon, gelijktijdig. Mientras la abuela preparaba la comida, Caperucita Roja limpiaba el dormitorio. toen het meisje en de grootmoeder door liepen, ze de wolf. handeling wordt onderbroken. Un día, cuando la niña y la abuela pasaban por el bosque, encontraron al lobo. De grootmoeder zei, afgesloten handeling, dat het gevaarlijk was, beschrijving, met een wolf te spreken. La abuela dijo que era peligroso hablar con el lobo. In de leesoefening die straks volgt, komen enkele woorden en uitdrukkingen voor die we nog niet hebben geleerd. Zegt u ze een paar keer na, opdat ze u vertrouwd voorkomen en uw betekenis ervan leert kennen. Érase. Érase. Er was eens. La caperucita. La caperucita. Het kapje. Llamar. Llamar. Noemen. Estar enfermo. Estar enfermo. Ziek zijn. Irse. irse, weggaan. Alegremente, alegremente, vrolijk, bijwoord. Saber, saber, weten. El ramo de flores, el ramo de flores, het bouquet bloemen. Antes, antes, vroeger, eerder. Het regelmatige werkwoord. Jamar. Kennen we al uit de vorige lessen in de betekenis van bellen, roepen. Voor de vervoeging van... Irse. Verwijzen we naar het overzicht van deze les. Dit is les 42 van uw cursus, geprogrammeerd levend Spaans. Omdat de vormen en het gebruik van de verleden tijden van de Spaanse werkwoorden voor een buitenlander lastig zijn, zullen we ook in deze les nog aandacht besteden aan deze stof. We weten al dat van alle werkwoorden die we kennen, er maar drie een onregelmatige preterito imperfecto hebben. Deze werkwoorden, ser en ir, hebben we in de vorige les behandeld. We beginnen deze les met het werkwoord ber, zien. Zeg de volgende werkwoordsvormen eens na. Beia. Veía. Ik zag. Veías. Veías. Jij zag. Veía. Veía. Hij, zij, u zag. Veíamos. Veíamos. Wij zagen. Veíais. Veíais. Jullie zagen. Veían. Veían. Zij zagen. U zag. We gaan deze werkwoordsvormen toepassen in zinnen. Maak de volgende zinnen compleet door steeds de juiste vorm van de preterito imperfecto van ber in te vullen. Durante las vacaciones, cada día veía a mis amigos en la playa. ¿Tú también veías a tus amigos cada día? No, pero Isabel los veía cada noche en la discoteca. ¿Veíais a vuestros amigos cada noche? No, no los veíamos cada noche. pero Isabel y Carmen los veían cada mañana en el mercado. Behalve de eerder genoemde drie werkwoorden, hebben alle andere werkwoorden een regelmatige preterito imperfecto. Ook al zijn die werkwoorden in verschillende andere tijden onregelmatig. Zegt u de volgende voorbeelden in het Spaans na. Sentarse. En la escuela siempre me sentaba al lado de Ricardo. Op school ging ik altijd naast Ricardo zitten. Querer, poder. Queríamos hacerlo, pero no podíamos. We wilden het doen, maar we konden het niet. Tener, enjuagarse. Cuando Elena tenía dolor de muelas, se enjuagaba la boca tres veces por día. Toen Elena kiespijn had, spoelde ze de mond drie keer per dag. Hacer, llover. Hacía buen tiempo, no llovía y hacía sol. Het was mooi weer. Het niet en de zon scheen. Decir. Lo decías muchas veces. Je het Estar, venir, traer. Cuando yo estaba enfermo, mis amigos venían cada día y me traían los últimos periódicos. toen ik ziek was kwamen mijn vrienden elke dag en ze brachten me de laatste kranten. De Spaanse werkwoordsvorm. Ai. Er is, er zijn. Wordt. Había. Er was, er waren. In de preterito imperfecto. Zegt u enkele malen na. Había. Había. Había. Zegt u ook de volgende voorbeeldzin eens na. Antes había siempre mucho tráfico en esta calle. Vroeger was er altijd veel verkeer in deze straat. Opmerking. Op het eerste gezicht denkt u misschien dat deze vorm van de preterito imperfecto ook onregelmatig is. Maar dit is niet het geval. Deze vorm is afgeleid van het hulpwerkwoord haber. In de oefening over de regelmatige en onregelmatige vormen van de Pretérito imperfecto, zegt u de Nederlandse zinnen direct in het Spaans. Na elke zin volgt ter controle de juiste uitspraak. Toen mijn grootmoeder ziek was, ging ze vier keer per week naar de dokter. Cuando mi abuela estaba enferma, iba a ver al médico cuatro veces por semana. Terwijl de kinderen sliepen, keken de ouders naar de televisie. Mientras los hijos dormían, los padres miraban la televisión. De oude man, die dicht bij de verkeersweg woonde, was 89 jaar oud. Hij kon ons niet helpen met de auto. El anciano que vivía cerca de la carretera, tenía 89 años. No nos podía ayudar con el coche. Tijdens de vakantie werd ik elke ochtend om 8 uur wakker. Durante las vacaciones, cada mañana me despertaba a las 8 De hele dag bleef ik op het strand en vaak maakte ik een wandeling langs de kust. Todo el día me quedaba en la playa y muchas veces daba un paseo a lo largo de la costa. Het was slecht weer. Het regende en het was koud. Hacía mal tiempo, llovía y hacía frío. Vroeger zeiden jullie altijd dat die man daar niet sympathiek was. Antes decíais siempre que aquel hombre no era simpático. Om tien uur ochtends waren er altijd veel toeristen op de markt. A las 10 de la mañana había siempre muchos turistas en el mercado. Ze zagen daar de inwoners van het eiland die hun producten verkochten. Veían allí a los habitantes de la isla que vendían sus productos. We zullen nu drie onregelmatige werkwoorden behandelen. Alle drie hebben ze wel een regelmatige preterito imperfecto, maar ze vertonen bepaalde onregelmatigheden in de verschillende andere tijden. Let op. Het werkwoord saber krijgt in de preterito definido een andere betekenis, namelijk die van vernemen, verleden tijd. Zeg nu de volgende voorbeeldzinnen na. Sabes que Federico está enfermo? Weet je dat Federico ziek is? Sí, ya lo sé. Ja, ik weet het al. Yo no lo sabía. Ik wist het niet. De quién lo supiste? Van wie vernam je het? Lo supe ayer de Maria. Ik vernam het gisteren van Maria. Todos los amigos lo sabían. Alle vrienden wisten het. ¿Y sus padres ya lo saben? En zijn ouders, weten ze het al? Ellos no lo sabrán todavía. Ze zullen het nog niet weten. En nu enkele voorbeeldzinnen. Oís algo? Horen jullie iets? Sí, oímos los coches. Ja, we horen de auto's. Yo no oigo nada. Ik hoor niets. José oye el tren. José hoort de trein. Pedro no oía bien. Pedro hoorde niet goed. Oí algo en el cuarto de estar. Ik hoorde iets in de woonkamer. ¿Qué oíste? Wat hoorde je? Los padres no oyeron nada. De ouders hoorden niets. No me oirás nunca decir esto. Jij zult me dit nooit horen zeggen. Er volgen nu enkele voorbeeldzinnen. ¿Por qué te pones el vestido blanco para el viaje? Waarom doe je de witte jurk voor de reis aan? Me lo pongo porque me gusta. Ik doe hem aan omdat ik hem leuk vind. Cada domingo mis hermanos se ponían los pantalones negros para ir a la iglesia. Elke zondag deden mijn broers de zwarte lange broeken aan om naar de kerk te gaan. Pedro se levantó, se puso el abrigo y se fue. Pedro stond op, deed de mantel aan en ging weg. No me pondré el jersey. Hace calor. Ik zal de trui niet aandoen. Het is warm. De voltooide deelwoorden van deze werkwoorden zijn... Saber, sabido, sabido... Geweten. Oir, oído, oído... Gehoord. Ponerse, se puesto, se puesto. Aangedaan. Voordat we aan de laatste oefening beginnen, leren we er een paar nieuwe woorden bij. Zegt u de Spaanse woorden na. La puerta. La puerta. De deur. Llamar a la puerta. Llamar a la puerta. Op de deur kloppen. El camisón. El camisón. Het nachthemd. El ojo. El ojo. Het oog. La oreja. la oreja, het oor, la flor, la flor, de bloom saltar, saltar, springen, pensar, pensar, denken, coger, coger, plukken, comerse, Comerse. Opeten. Correr. Correr. Rennen. Albert. Albert. Bij het zien van. Saltar. Coger. Correr. Zijn regelmatige werkwoorden. Pensar. Is een werkwoord met een tweeklank in de tegenwoordige tijd. Commerce. Is een regelmatig, wederkerend werkwoord. We gaan deze woorden oefenen. Zegt u de Nederlandse woorden direct in het Spaans. Het nachthemd. El camisón. Het oor. La oreja. Bij het zien van. ver. De bloem. La flor. Plukken. Coger. Denken. Pensar. De deur. La puerta. Op de deur kloppen. Llamar a la puerta. Opeten. Comerse. Het oog. El ojo. Springen. Saltar. Rennen. Correr. In de laatste oefening van deze les zullen we vooral het gebruik van de verleden tijden herhalen. We gaan proberen een stukje uit het sprookje over Roodkapje te vertellen, wat ons later bij de leesoefening ook van pas komt. Zegt u de gegeven zinnen in het Spaans en controleer u zelf naar iedere zin. Let u wel op het gebruik van de preterito definido en de preterito imperfecto. Op een dag vernam de wolf dat de grootmoeder van Roodkapje ziek was. Beschrijving. Un día supo el lobo la abuela de Caperucita Roja estaba enferma. Hij rende naar haar huis en klopte op de deur. Afgesloten handelingen. Corrió a su casa y llamó a la puerta. Hij hoorde dat de grootmoeder iets zei en ging naar binnen. Afgesloten handelingen. Oyó que la abuela dijo algo y entró. De grootmoeder zag hem niet, noch wist ze wie het was. Beschrijving. La abuela no lo veía, ni sabía quién era. De wolf rende naar het bed en at de grootmoeder op. Afgesloten handelingen. El lobo corrió hacia la cama y se comió a la abuela. Daarna deed hij het nachthemd aan en ging naar bed. Afgesloten handelingen. Después se puso el camisón y se acostó. Terwijl Roodkapje door het bos liep, plukte ze bloemen voor haar grootmoeder. Gelijktijdig. mientras Caperucita Roja pasaba por el bosque, cogía flores para su abuela. Daarna ging ze weg naar haar huis. Afgesloten handeling. Después se fue a su casa. Het meisje wist niet dat de wolf in het bed van haar grootmoeder was, beschrijving. En vroeg, afgesloten handeling. Grootmoeder, waarom heb je zo grote oren? La niña no sabía que el lobo estaba en la cama de la abuela y preguntó, Abuela, ¿por qué tienes las orejas tan grandes? Bij het zien van de grote ogen van de wolf dacht ze, afgesloten handeling, mijn grootmoeder is erg ziek. Al ver los ojos grandes del lobo, pensó, Mi abuela está muy enferma. De wolf sprong uit het bed en at Roodkapje op. Afgesloten handelingen. El lobo saltó de la cama y se comió a Caperucita Roja. In de leesoefening, die straks volgt, komen een paar woorden voor die we nog niet kennen. Zegt u ze een paar keer na, zodat ze u niet meer onbekend voorkomen roncar, roncar. Snurken. El cazador, el cazador. De jager. El vientre, el vientre. De buik. Roncar is een regelmatig werkwoord.